Mark Hokker met het NOS Journaal. Mensen die in de directieving van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht wonen... moeten geen groente en fruit uit eigen tuin meer eten. Wetenschappers zeggen in de Volkskrant dat er te veel van de giftige stof Gen X... op bladeren van planten zitten. En ook zijn er concentraties van een kankerverwekkende stof aangetroffen... die in het verleden werd gebruikt voor de productie van Teflon... en inmiddels op de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen staat. Israël heeft de toegang tot de Tempelberg in Jeruzalem beperkt. De politie laat vandaag alleen vrouwen en moslims boven de 50 toe. Gisteren raakten bij ongeregeldheden in de buurt van de Tempelberg 20 Palestijnen gewond. De politie werd bekogeld met stenen en flessen en vuurde daarop rubberkogels en traangas af. De Tempelberg is voor zowel joden als moslims een heilige plaats. Moslimleiders hebben opgeroepen tot massale protesten vanmiddag tijdens het vrijdaggebed. Het aantal bewoners van camping Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen is verdubbeld sinds de gemeente het beheer deze, begin deze maand overnam. Volgens de regionale krant BN De Stem heeft de overname duidelijk een aanzuigende werking. Veel mensen zijn op de camping gaan wonen nadat de gemeente Zundert had beloofd de bewoners te zullen helpen bij het vinden van vervangende woonruimte als de camping over een jaar dicht gaat. Fort Oranje moet dicht omdat er veel criminelen wonen en mensen die overlast veroorzaken. Ruim 2,2 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe de Nederlandse voetbalvrouwen ook hun tweede wedstrijd wonnen op het EK. Op het kasteel in Rotterdam won Oranje met 1-0 van Denemarken. Het eerste duel afgelopen zondag trok ook al meer dan 2 miljoen kijkers. Maandag speelt Nederland de derde en laatste poolwedstrijd tegen België. Het weer, het is droog en de zon schijnt geregeld bij temperaturen tussen de 21 en 26 graden. Morgen zo nu en dan een bui, eerst in het oosten, maar later ook in het westen. En lokaal kan daar onweer bij voorkomen. De zon schijnt ook geregeld, het wordt dan rond de 26 graden. En vanaf zondag wordt het een stuk koeler.